Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Zweden heeft de 60ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg Mans Zelmerleu voor zijn nummer Heroes de meeste punten. Het is de zesde keer dat Zweden wint. De stemming was lang een nek-aan-nek -nek race tussen Zweden en de nummer 2, Rusland. Italië veroverde de derde plek en België de vierde. Vanwege het jubileum deed Australië één keer mee. Het land eindigde op een vijfde plaats. Na afloop van de finale maakte de organisatie ook de puntentelling van de halve finales bekend. Daaruit blijkt dat Nederland dinsdag 33 punten kreeg, waaronder 7 uit Denemarken, 6 uit België en 5 uit Estland. Daarmee werd het Treintje Oosterhuis tijdens de eerste halve finale van het Songfestival 14e van de 16. Om door te gaan had ze bij de beste 10 moeten zitten. In Rusland kunnen buitenlandse organisaties vanaf nu worden aangemerkt als ongewenst. President Poetin heeft een wet ondertekend waardoor dat mogelijk is. De Russische overheid kan de organisaties vervolgens verbieden en hun medewerkers vervolgen. Amnesty International, Human Rights Watch en de Verenigde Staten zeggen dat dit onderdeel is van de aanhoudende harde aanpak van andersdenkenden in Rusland. Door extreme temperaturen zijn de afgelopen weken in India meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Op sommige plaatsen werd de afgelopen dag een recordtemperatuur gemeten van 48 graden Celsius. De meeste doden vielen in de zuidelijke deelstaten, waar het al weken veel warmer is dan gebruikelijk. Het totale dodental staat daar op ruim 300, meldt The Times of India. In het oosten van Oekraïne is een van de commandanten van de pro-Russische separatisten gedood. Alexei Mosgovoy. stond aan het hoofd van het Prizrak-bataljon dat zich in de buurt van Lugansk bevindt. Hij stond kritisch tegenover de andere leiders van de pro-Russische separatisten en was tegenstander van het bestand dat in Minsk werd gesloten met Kiev. Het weer. Het wordt een vrij zonnige dag met weinig wind en zo'n 17 tot 20 graden.